Nieuws van 5 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Amsterdam is journalist Jan Blokker overleden. Hij schreef jarenlang columns voor de Volkskrant. Blokker begon zijn journalistieke loopbaan in 1952 als leerlingverslaggever bij het Parool. Later ging hij aan de slag als filmredacteur bij het Algemeen Handelsblad. Hij werkte verder jarenlang voor de VPRO. Vanwege een conflict met de hoofdredactie van de Volkskrant stapte hij in 2006 over naar NRC, waar hij drie keer per week schreef voor NRC Next. Jan Blokker is 83 jaar geworden. Het Israëlische leger heeft een van de eigen militairen aangeklaagd voor doodslag. Hij zou in de Gaza-oorlog van anderhalf jaar geleden twee ongewapende Palestijnse vrouwen hebben doodgeschoten. De vrouwen liepen in een groep naar een Israëlische legerpost om zich over te geven. Volgens ooggetuigen droegen ze daarbij een witte vlag militair zou zonder toestemming het vuur hebben geopend. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de zogenoemde voetbalwet. Die moet vandalisme en ernstige overlast tegengaan bij voetbalwedstrijden, maar ook bij andere gelegenheden. Er worden dingen ingeregeld als een gebiedsverbod en een samenscholingsverbod. Over de voetbalwet wordt al jaren gepraat. Tegenstanders vinden dat de wet een te grote inbreuk maakt op de privacy. Vooral laaggescholden hebben de komende jaren nog moeite om een baan te vinden. De huidige economische verbetering leidt wel tot herstel van de werkgelegenheid, maar voorlopig nog niet voor iedereen. Dat voorspelt de Raad voor Werk en Inkomen. Ongescholden en mensen met een lage opleiding worden volgens de RWI steeds meer verdrongen door werknemers met een iets betere opleiding. De rechtbank in Arnhem heeft een huisbaas veroordeeld tot een maand cel, omdat hij medeschuldig is aan de dood van twee mensen bij een brand. Hij had in zijn huurpand in de Arnhemse wijk Klarendal geen brandmelders hangen, geen vluchtwegen aangelegd en geen andere maatregelen genomen. Bij de brand eind 2008 kwamen twee bewoners op een zolderverdieping om het leven. Het weer. Vanavond helder en een graad of 13.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 Look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. Zandvoort. Voel de zomer ja. op ZFM.